Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Extra miljardensteun aan Griekenland lijkt onafwendbaar. Premier Rutte zei dat op de eerste dag van de eurotop in Brussel. Maar het definitieve besluit om geld over te maken is nog niet genomen... omdat Griekenland nog niet aan alle voorwaarden voldoet. Het Griekse parlement moet nog instemmen met vergaande bezuinigingen. Rutte denkt dat het nieuwe hulppakket ter waarde van zeker 85 miljard euro er dan zal komen. Om de Grieken op weg te helpen krijgen ze 1 miljard euro aan Europees geld sneller uitbetaald. De kosten van de verwoestende aardbeving en tsunami van afgelopen maart in Japan komen lager uit dan gedacht. Volgens de Japanse regering komen ze uit op 147 miljard euro. Eerder werd rekening gehouden met maximaal 218 miljard. Waarom de kosten lager uitvallen is niet bekend. De Amerikaanse autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de kust van Alaska. De maatregel volgt op een zware aardbeving in de Stille Oceaan. Die had een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. In China zijn vier mensen veroordeeld vanwege de handel in melkpoeder met melamine. Ze krijgen straffen van anderhalf tot vijf jaar. Melamine verhult dat melk is aangelengd met water. In 2008 werd in China een groot melamine-schandaal ontdekt. Honderdduizenden kinderen werden ziek na het drinken van de aangelengde melk. Zes kinderen zijn overleden. Bij Arnhem is de internationale trein naar Kopenhagen gisteravond ontruimd geweest. In een toilet werden twee pakjes gevonden die met een draad verbonden waren. Uit onderzoek van de explosieve opruimingsdienst bleek dat er marihuana in de pakjes zat. Een man die zich verdacht gedroeg is aangehouden. De trein heeft uren stilgestaan. Bij een ontploffing in een woonhuis in Berg aan de Maas in Limburg zijn drie zwaar gewonden gevallen. Het zijn een moeder van 33 en haar twee kinderen van 13 en 10. Ze zijn overgebracht naar een ziekenhuis.